Ontdek het hoge noorden met Nordic, de Scandinavië-specialist. Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Steven van Herwegen. Goedemiddag, tieners van vandaag. Tot u spreekt een tiener uit de jaren 90. Vandaag een uur lang de beste songs uit 1990. Het eerste jaar van een legendarisch decennium dat ons Furby schonk. En flippo's, tamagotchis, fluotreiningen en de relatie tussen Willy Sommers en Isabelle A. De komende weken laat ik jullie de muziek horen waarmee jullie ouders opgroeiden. Songs waarop ze zich lieten gaan op scoutsvuiven of huilden omdat hun hart voor het eerst gebroken werd. Jawel tieners, ouders hebben ook een hart. Als je het niet meteen vindt, probeer dan eens te praten met je ouders. Praten dat doe je met die opening waar je pizza's in duwt. Welkom bij de jaren 90 voor tieners. Je luistert, naar Studio Brussel. Life is music. can't touch this. MC Hammer scoort een grote hit in 1990 met can't touch this. En dat is typisch voor die tijd. In de winkels hing er vaak het bordje kijken mag, aankomen niet. Een beetje zoals in de meeste Vlaamse huwelijken. can't touch this. My, my, my, my music hits me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I doing? can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going. and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know can't touch this. You can't touch this. Break it down. can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't, you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. records. You just don't get. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can go and play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Can't Touch This van MC Hammer. Hip-hop wordt mainstream in de 90s en niet enkel dankzij Afro-Amerikaanse rappers, maar ook door witte dudes die zo cool zijn dat ze zichzelf naar een ijsje noemen. Vanilla Ice had in 1990 een grote hit en zelfs nog een korte affaire met Madonna.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 Calipo, omdat ik op het einde van de avond heel plakkerig was en ook altijd uitliep. George Michael was het tegen 1990 kotsbeu om wereldberoemd te zijn en vraagt enkele topmodellen zoals Naomi Campbell en Linda Evangelista om op te draven in de videoclip van Freedom 90. Het was een gigarel binnen de showbiz. Een grote vedette die zichzelf niet in het middelpunt van de belangstelling wou zetten. Een beetje zoals een foto van Meteor waarop Meteor niet te zien is. Wat zou het leven toch mooi kunnen zijn? 1990 brengt Depeche Mode Enjoy the Silence uit. Een song waarin ze oproepen tot stilte in een veel te luide wereld. De stilte kan zoveel meer zeggen dan woorden. Daarom dat ik nu even ongefilterd mijn mening met u deel over de woke en de cancelcultuur. Zo, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik zo eerlijk ben geweest. Studio Brussel! Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Silence van Deepish Mode. Zometeen King Kong 5 van Mano Negra. Bij Action hebben ze altijd extreem lage prijzen. Vanish vlekverwijderaar voor slechts 4,25 euro. Echt zo goedkoop? En drie paar Lotto sneakersokken van verantwoord katoen voor slechts 2,39 euro. Bij Action? Zeker weten. Voor meer extreem lage prijzen ga naar de winkel of bekijk de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Van zaterdag 9 tot maandag 11 september. Bij Brico, Brico City. En Brico Planet. Bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart. Krijg je 15% korting op alles. Want zelfgemaakt is slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Spar. Lekker veel voordeel. Nu gratis spaghetti en passata bij aankoop van 1 kilo varkensrunder gehakt. Magnifico. Sparkle het groep. Onderweg naar je werk? Dat is hop op de deelfiets hop op de trein en hop in die meeting. Hop in combineert trein, tram, bus, step, deelfiets en auto.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 bella del mondo. van Mano Negra. Suicide Blonde van excess gaat over de kleur van een pruik die Kylie Minogue droeg tijdens een feestje. Zanger Michael Hutchins was sinds kort haar lief nadat hij haar had afgepakt van zanger Jason Donovan. Het is toch altijd leuk om te weten waar een liedje op gebaseerd is. Wist u trouwens dat het lied Met de trein naar Oostende gebaseerd is op een beklijvend horrorverhaal van iemand die met de trein van Denderleeuw naar Oostende ging en op tijd aankwam? 90 voor tieners. Nothing Compares to You van Sinead O'Connor, die afgelopen zomer het leven liet. Het liedje werd geschreven door Prince voor zijn huishoudster, omdat hij haar miste. Ze ging namelijk ver weg wonen en hij kreeg het kot niet meer proper. In 1990 gaat de betreurde Nederlandse frontman van de scene, T. Lau, bij de Griek eten. Hij wordt er zo gigantisch dronken dat alles voor zijn ogen blauw werd. Hij heeft er dan maar een song over gesmurfd. music. Studio Brussels. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Fun. chills that you spill up my back is satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. no, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. I especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze.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 Daarom dat de Romeo's met drie zijn. Candy gaat over een man en een vrouw die elkaar na de breuk missen. Wat kan het soms toch vervelend zijn om gevoelens en een ziel te hebben. Ik heb mijn ziel onlangs dan maar naar de kringloopwinkel gebracht, maar ze aanvaarden het niet, want er waren krassen op. It's a rainy afternoon, 1990. the big city. 20 years. Candy, you were so fine. love roses van Iggy Pop. Niet schrikken, zometeen de kreuners met die wil Het is Lego Festival bij Dreamland. Ontdek alle acties en maak kans op een van de fantastische Lego-prijzen. Meer info in de winkel of op dreamland.be. Dreamland, pak je dromen uit. Kies voor ramen en deuren van Belisol. Kom nu langs in de showroom en u bent zeker van uw glas aan 1 euro. Ook open op zondag 17 en 24 september. Altijd zeker. Bij AVV groeit plezier. En tuinplezier groeit met nog een allerlaatste keer je grasmaaiende in de herfst. En je gazon winter klaarmaken met de najaarsmeststof van AVV. Zodat het er weer heerlijk groen uitziet tegen de lente. Lente? Allee, de herfst moet nog beginnen Dan gaat het al over de lente. Tuinplezier groeit met 15% korting op een zak AVV najaarsmeststof. Voorwaarden op avv.be. AVV. Hier groeit plezier. Het najaar begint goed bij Xina. 21% BTW cadeau voor al onze klanten. Info in je winkel of op xina.be. Xina. Ja aan je dromen. Back to school. Alle hens aan dek. Met klemannen in uw stek wordt het snel weer al te gek. Ik heb iets stop als ze naar school door moeten. Kom even langs de shop voor wat brooddoos groenten. Wortel, komkommer, vol met vitamintjes. De favoriete snack van uw favoriete kindjes. Ontdek de supermakkelijke verse brooddoosgroentjes van Albert Heijn. En bekijk zeker ook de nieuwe aflevering van onze webserie op dewereldinhetklein.be. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Kreuners en ik wil je. In 1985 brengt Brian Adams Summer of 69 uit, maar het wordt geen hit in Europa. Brian is er vijf jaar niet goed van en vraagt zich boos af wat denken die boeren uit de oude wereld wel. In 1990 brengt hij het nog eens uit en het wordt een grote hit in België. Het nummer zou over de zomer van 1969 gaan, maar volgens Adams ook over Soissons Dat is een sekstandje. Vraag maar eens aan je ouders wat dat is seks. Zij deden dat ook nog in een vorig leven. I my first real string. At the five and dime. Played it till my fingers bled. Was it? song. studio. De jaren 90 voor tieners. 90 voor tieners. What's a Woman van Faya Dios. We eindigen deze muzikale reis doorheen het jaar 1990 met een nummer over een man die aan zijn zwaar gekwetste vrouw vraagt om van hem te blijven houden nadat hij haar bedrogen heeft met een andere vrouw. Gelachen dat die hebben. I gave you a hard time. I told you the news. Well, there's no I'm sorry's, there ain't no things I've been doing, the things that I say, the road to ruin between you and me. My reasons for cheating nature having its way. You know that I love you, but that's easy to say. It'd make me proud of you if you would stay. I promised you sunshine, I promised you you'd be all mine. my life could last. Cause sooner or later, the rumor would spread. I often wondered how the things would be if you hadn't found out the truth about that girl and me. Can promise you sunshine. en Hard Times. Bedankt om te luisteren, beste tieners. Nu donderdag is er het onwaarschijnlijk maar waar gebeurde verhaal van 1991 in de jaren 90 voor tieners na thuis op VRT1 en via VRT Max. Maak er nog een fijne zaterdag van en besef dat je op een dag net als je ouders zal zijn. Tof, liefdevol en dagelijks gedoucht. Nordic neemt je mee. Laat je betoveren door het dansende noorderlicht en de middernachtzon in Lapland. Ervaar de magie van IJsland met haar vulkanen en warm waterbronnen. Verken de Zweedse bossen en ga op zoek naar eilanden en beren. Reis naar Noorwegen, land van fjorden en gletsjers. Start jouw avontuur op nordic.be. Nordic, de Scandinavië-specialist. Smartfoto stelt voor de Amai. muismat. Zeg, Lien, wie is die schone vent naast die op die muismat? Ah. <laughs> Eh, dat is een selfie met mijn yoga leerkracht op die retraite van vorige week. Amai. Aha. Voor ieder amai-moment... Het leukste foto-idee bij smartfoto.be voor de start, want we gaan er weer voordeel bij Kruidvat. Met veel korting, zoals nu veel Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Jij wil uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit al onze topmerken. Nu bij Mediamarkt. Naar de fitness. Met een kleine omweg langs de zee dat kan met een rijbereik van 406 kilometer. Ontdek de nieuwe elektrische Peugeot i2008 tijdens de opendeurdagen van 11 tot 16 september of ga naar peugeot.be. Peugeot. IKEA-tip van de week. Oh, dit was de kamer van Emma voor ze de opbergers van IKEA ontdekten. Nu 10% korting op de Smoolstad en de Plaza-series. IKEA. IKEA. IKEA. Ruim op en leef volop. Nu bij Koeruit. Wijnfestival. Krijg één magnum cadeau bij aankoop van zes dezelfde flessen. Ontdek de elf deelnemende wijnen in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Actie geldig tot en met dinsdag 19 september. Voorwaarden op koolruid.be. Coolruit. Laagste prijzen. Ons vakmanschap drinken met verstand. Dit is Studio Brussel. Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws. Met Toon Janssens.